Eind juli bereikte mij het verzoek van de heer González, eh, die zich ernstig bedreigd voelde in zijn veiligheid, politieke vervolging vreesde, dat afgewogen. Ik heb besloten dat ze hebben die veiligheid op de Nederlandse ambassade te bieden. Wij staan voor democratie en rechtsstaat en mensenrechten. En eh, waar mogelijk geven we daar tastbare invulling aan. En dat is hier gebeurd. President Maduro won de afgelopen verkiezingen van oppositieleider González. Maar de Europese Unie en Amerika denken dat er gesjoemeld is bij het stemmetellen. De Nederlandse rolstoelbasketballers hebben op de Paralympische Spelen goud gewonnen. Oranje won met 63-49. En onze collega's bij Sport bespraken na afloop met speelster Bo Kramer. Ik zie jou na de wedstrijd nog even op de middenstip even om je heen kijken van wat gebeurt hier allemaal. Ja, nou, met dit, ja, dit publiek hier is echt onbeschrijfelijk. Dat geeft het nog een extra lading die het nog mooier maakt. Dus wordt een gouden medaille met een gouden randje. Vanavond is de sluitingsceremonie en die kun je om 8 uur kijken in de NOS-app. En dan gaan we naar de Amsterdamse grachten. Want daar was de Amsterdam City Swim vandaag. 3000 deelnemers zwommen in de grachten om geld op te halen... voor de bestrijding van spierziekte ALS. Negen ALS-patiënten doen zelf ook mee. Onder wie Leon. Zijn handen kan hij niet meer gebruiken. Zijn benen werken nog maar voor 25 procent. Maar met behulp van zijn team bereikte hij toch maar mooi de finish voor dit goede doel. AT5 sprak hem naar afloop. Hoe was het? Geweldig, in één woord. Geweldig. We hebben de hele weg gezongen. Eh, een paar kleine krampjes gehad, maar heeft niemand van gemerkt. Het was geweldig. Het doel van de Amsterdam City Swim is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en om de kwaliteit van leven van ALS-patiënten te verbeteren. Op dit moment staat de teller ruim boven het miljoen. Dan nog het weer. Vanavond kan er vooral langs de kust een bui vallen. Morgen meer regen en het voelt door de wind net even een tikkie kouder dan vandaag.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 als het stil als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord? Wat is mijn naam? Ben ik iets, ben ik niets, ben ik iemand of niemand meer?